Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. PostNL moet ervoor zorgen dat hun personeel minder vaak zware pakketten hoeft te tillen. Dat moet binnen drie weken geregeld zijn, zegt de rechter. Mijn economiecollega Leen Kraniotis weet meer. Het begon allemaal met vakbond FNV die een enquête deed onder pakketsorteerders. Veel van hen zeiden dat hun werk te zwaar was... en dat PostNL te weinig deed om het werk lichter te maken. De arbeidsinspectie ging dat daarna onderzoeken in verschillende sorteercentra en zag dat het werk inderdaad te zwaar was. PostNL moest daar van de arbeidsinspectie binnen drie maanden iets aan veranderen. Het postbedrijf was het er niet mee eens en stapte naar de rechter. En die heeft nu gezegd dat er echt een einde moet komen aan het zware tilwerk. Fans van Taylor Swift hebben al ruim 142.000 euro opgehaald... na de dodelijke steekpartij in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een dansklas voor kinderen werden gisteren drie kinderen doodgestoken... door een jongen van 17. Die dansles stond in het teken van Taylor Swift. De zangeres zelf reageerde eerder al dat ze geschokt is door de gebeurtenis. Het opgehaalde geld gaat naar het kinderziekenhuis... waar een aantal gewonde kinderen liggen... en naar de families die daarvan de begrafenis kunnen betalen. Een camping in het Brabantse dorp Zeeland verbiedt vanaf nu alle fatbikes. Gisteren ging het drie keer mis op de camping eh, De Heijse Tip. Er gebeurden drie ongelukken met fatbikes... waarbij de kinderen die op zo'n elektrische fiets reden licht gewond raakten. En nu is de camping er dus helemaal klaar mee en komt er een verbod. Een goed idee, vinden de campinggasten. Die fatbikes die komen hier met zo'n snelheid langs, dat is gewoon eh, geen doen. Dus, uh... bent hier met een fatbike op de camping? Jazeker, ik ben hier eh, vanuit een bos ben ik hierheen gefietst. En nu zegt deze camping, ja, hier op het campingterrein mogen de fatbikes niet meer rijden. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed plan. Maar ook met de elektrische steps. Iedereen rijdt die veel te hard overheen en dan gebeuren de ongelukken. En de stepjes moeten ze ook verbieden dus, want die gaan ook veel te hard. Dus. Maar ja, het is in ieder geval wel een stuk rustiger. Er is nu geen minimumleeftijd voor het rijden op zo'n fatbike. Dan nog het weer.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 a setup for a sign. A mockingbird was whistling a sentimental. out of the moonlight. So the big romance was only make believe. my dreams were safe all winter. And then to think that I was taken for a slave. goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM, de samenstelling presentatie Auko Beuving. En eh, ja, we, we, begonnen met een mooi nummertje van Julie London... van haar fenomenale cd Calendar Girl, Sleigh Ride in July. Nou, de afgelopen dagen was best aardig weer. We hebben natuurlijk wel een beetje herfstig weer gehad... maar de laatste tijd schijnt de zon mooi... Dus we hebben een programma vol zonneschijn, zou ik bijna zeggen. Zomerse eh, muziek, om het maar zo te noemen. Eh, ik hoop dat je het leuk vindt. Onder andere Joe Pass, eh, eh, Harry Connick, Louis Armstrong, George Ginda, Madeleine Perrault... Benny Goodman, nou, het veel om op te noemen. Het is allemaal wat easy listing-achtig, maar dat past er wel bij. Dus we gaan rustig door met de muziek van Joe Pass. even kijken wat ik daarvoor klaargezet had. Joe Pass, hier heb ik hem. A Summer Song. Eh, dat komt van een eh, cd'tje, dat heet, eens even kijken hoe dat ook weer heet... A Sign of the Times, 1965. Dus eh, ja, het is al een poosje geleden. Maar de muziek is nog best aardig van deze gitarist. op de gitaar. West Coast muziek natuurlijk. Eh, maar het was wel een eh, echt muziek uit 60 eh, jaren. Dat kon je wel horen. met zo'n zangstem erachter. En de, het aanzetten van de gitaar en alles. En de trompet. wel leuke muziek. En om in zomerse stijlen te blijven. Een nummertje van deze meneer. Nicola Conte. Even kijken. Nicola Conte. Nicola Conte. Hier heb ik hem. Sea and Sand. borders and shells, the golden frame of your hair. Eyes reflecting eyes, flickering shadows of love's desire. thought of you electric depth in the morning light. Sea and sand, waters and shells, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops, are going forward in our mooie verhaal van eh, Nicola Conte. En, en, als je denkt, wie speelt de trompet? was Til Brunner, een eh, Duitse saxofonist, trompetist. Uh, mooie muziek uit ook een bepaalde tijd, 2010 schat ik zo uit mijn hoofd. ja, dat ging natuurlijk over Sea and Sand en de, golden, de gouden glans van haar. Nou, ik kan me één ding herinneren. Dat is dat de, de snorharen van de zeemuis. Als je tegen zonsondergang op het strand gaat liggen en je kijkt heel goed... Dan zie je soms de zon spelen door de haren van de zeemuis... die dan net zijn kopje boven het zand uitsteekt. Maar dat is bij wijze van spreken. Eh, als je in de zomer bent, dan zie je allerlei soorten insecten vliegen. Wespen zijn minder gewenst. Maar de vlinder is natuurlijk wel een prachtig beest. Zoveel soorten, zoveel mooie kleuren. Cheryl Bentine, zangeres van... Uh, uh, die zingt daar fraai over Little Butterfly. silk and as warm as warm milk, light as air and able to fly. Blossoms no bliss while they're waiting for her kiss. wind embracing the sky. Colorful wings, soft and gay. Cheryl Benton, die was, uh, die was natuurlijk eh, zangeres bij de Manhattan Transfer. Daar kende van. Ze kwam ooit in de plaats van een andere, Laurel uh, Marseille... die een auto-ongeluk had en niet meer kon optreden. Maar die Cheryl heeft een heel, heel veel solo-albums gemaakt. Onder andere deze Talk of the Town album uit 2004... waarop dit mooie nummer uh, The Butterfly. Een andere bekende Amerikaanse crooner die het eigenlijk afgelegd heeft, als ik eerlijk ben, tegen Kurt Elling. Dat is Harry Connick. En die Harry Connick, daar hoor je niet zo gek veel meer van. Hij speelt nog in wat films, als ik me niet vergis. Maar hij was eh, vroeger toch ook wel een gevierde kroener. En in 2019 heeft hij nog een, een, eh, een album uitgebracht. True Love, A Celebration to Cole Porter. En Bite eh, If I Make Love To You. Mooi nummertje ook. the heavens, stars are dancing, and the mounting moon is new. What a rare night for romancing. Mind if I make love to you? since the dear day of our meeting. I've wanted to tell you all I long to do. Dawn is nearing, time is fleeting. Mind if I make love to you? If you let me, I'll endeavor to persuade you I'm your party for two. And from then on, you will never mind if I make love Harry Connick, uh, redelijk veel cd's gemaakt. Laatste jaren wat minder volgens mij. Eh, maar net wat ik zei, die Koert Elling die heeft timmert meer aan de weg, om het maar zo te zeggen. Ehm, tijd voor een oude ster. Een hele bekende ster. Iedereen kent deze meneer. Louis Armstrong is zijn naam. En hij zingt ook over de zomer. Een summer song. Een nummertje van Dave Brubeck. Love to me is like a summer day, silent cause there's just too much to say. Still and warm and peaceful even clouds that may drift by can't disturb our summer sky. I'll take summer. That's my time of year. Winter's shadows seem to disappear. Gay is warm this season. That's the reason I can say that I love a summer day. I hear laughter from the swimming hole. Kids are fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? to me is like a summer day. If it ends, the memories will stay still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song I hear laughter from the swimming hole. Kids out fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? Oh, to me is like a summer's day. If it ends, the memories will stay. Still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer Louis Armstrong, Summer Song. Eh, ja, verliefd zijn in de zomer, dat heeft altijd zijn herinneringen. En eh, ja, dat is mooi. Louis Armstrong, de man die het sket heeft uitgevonden, zou ik bijna zeggen. Dit komt allemaal van een eh, LP, The Real Ambassadors, 1961. compositie Dave Brubeck, Louis Armstrong, uitvoerende zanger. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een beetje avant-garde eh, rock, zou ik bijna zeggen. En dat is eh, van een Hongaarse percussionist, componist George Ginda. En dat is in 1975 uitgebracht. The Wheel of Love, George Ginda. Ja, we hebben de programmering een beetje op hele rustige muziek gezet deze keer. je een eh, kraakje nog. Maar goed. Eh, dat was eh, George Jinda, een Hongaarse percussionist, componist en een beetje behoort tot de avant-garde jazz, ook een beetje rock. En dit was uit begin 70 jaren. op de fluit hoorde je Jeff Seffer. En George Jinda speelde de drums en percussie hier in, op dit nummer. Ja, de muziek die je niet zo gek vaak hoort op ZFM. En eh, we gaan door met muziek die je wel wat vaker hoort. En dat is de muziek van Madeleine eh, Perrault. In, zeker in het programma ZFM Jazz komt zij eh, regelmatig terug. The Summer Wind. Ja, heerlijke, rustige zondagochtendklanken. Het zonnetje schijnt en het belooft weer een mooie dag te worden. Hier en daar wel een wolkje aan de lucht zie ik, maar eh, niet getreurd. De zon schijnt tenminste en daar houden we van. Tijd voor de nazaten, heb ik wel eens vaak gedraaid. Vind ik een heel mooi nummer gewoon, door het ritme wat erin zit. Komt van het eh, eh, album Als de Haan Tanden krijgt, album uit 2009, 2018. En ja, ik heb er vooral bewondering voor het spelen op de bas, saxofoon door Klaas Hekman. thank you Ja, fantastisch eh, mooi nummer. Eh, even kijken hoe het ook weer heet. Zo mooi is het dat ik het vergeten ben. De lok van het Waalspoor. En dat komt al van de prachtigste als de haan tanden krijgt. En dat is een bandje die staat onder leiding van Robbie Alberga. Die speelt de gitaar. Nou, er zitten heel veel mensen die meespelen. Ik had Klaas Hekman al genoemd op piccolo en saxofoon. Maar kijk die Jong, tenor. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen. Het zijn het veel. Ik zie wel, als je denkt, wie speelde de fluit? Dat is Ronald Snijders. Nou, die kennen we ook wel natuurlijk. Hele bekende fluitist. Bentje komt uit Rotterdam, dacht ik. Mooi, mooi, mooi. Eh, regelmatig draaien dus. Eh, ja, tijd voor iets anders. schaduw over het strand. Die depressie had de zon dus toch gevangen. De wind bleef onder het wolkendeksel hangen. De dag bleef stilstaan tussen 1 en 2. Vanille-ijs smolt in haar bruine hand. Ze likte langzaam met een koel verlangen. Ze had nog zilte parels op haar wangen. Ze bracht de golven in haar haren mee. En in haar ogen de sterren van de zee. In haar schelp van stilte zocht ik gaten, probeerde mij met haar te laten praten. Ik keek naar boven en had geen idee. Vier cijfers vormden een reclamevlucht. Toen hing een rode klonje in de lucht. Ze zei iets dat ik moeilijk kon verstaan. Een man zat met een radio te spelen, die mij daarop vierstemmig mee kwam delen. Dat liefde alles was wat nodig had. Ze keek me een tijd later peinzend aan. En net toen ik haar schouder wilde strelen, begon het haar klaarblijkelijk te vervelen. Dat ik alleen maar zwijgend naast haar zat. En ze verdween half achterdocht een blad. Tot haar navel toe was wereldnieuws te lezen. Ze zei dat oude klonje fijn zou wezen. Het speet me dat ik dat niet bij me had. Ze leek me onder haar bikini bruin. Ze had een hoge schutting om haar tuin. De eerste druppels vielen op mijn hand. Tijd voor en om zich aan te kleden. Opeens leek alles jarenlang geleden. Ze deed haar kleren aan en groette mij. Een regensluier daalde over het strand En kinderen huilden hard en ontevreden De natte vlaggen zakten naar beneden En iets dat nooit begon was al voorbij Haar kleine vrede hand liet mij niet de regen deed me weer naar zee verlangen. Haar golven hielden mij opnieuw gevangen. Het ochtendblad maakt mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oude klonje boei van het land. prachtig nummer. Canzone 4711. Uh, eh, Boudewijn de Groot werd ooit de vraag gesteld... wat hij zelf het eh, meest mooie liedje vond uit zijn hele oeuvre. Dat vond hij een onmogelijke vraag om daar antwoord op te geven. Maar toen hij, zei hij toch... maar de tekst van Canzone 4711 is wel waanzinnig. En dat is ook zo. Als je geluisterd hebt, hoor je dat waar het verhaal over gaat. En hij was ook onder de indruk van het Jesse arrangement van Bert Page. Eh, ja, hij zei wel over dit nummer nog ik, als ik het nu zou moeten zingen, zou ik het meer jazzier zingen dan toen ik het in 19, dat was het 68, op de plaats zette. Toen was hij nog echt geen crooner. En ja, ja, Boudewijn de Groot is ook niet echt een crooner. Dus als hij het jazzier wil zingen, ben ik benieuwd hoe dat zou klinken. Prachtig nummer. Ook een nummer wat regelmatig terugkeert bij ZFM. En zeker in de zomertijd natuurlijk. Dan zijn we toe aan een, een nummertje uit de oude doos. En dan doen we eerst dit maar tussen. ZFM Jazz. goed als Benny Goodman. Eén misbehaving, heel bekende natuurlijk. Eh, mooi uitgevoerd ook. Eh, wat ook mooi uitgevoerd is, dat eh, is het werkje van Claire Thiel. Een Engelse jazzzangeres en ook presentatrice. heeft menige radioshow gehad. en die heeft in 2020 een cd'tje They Say It's Swing. En daar staat dit hele bekende nummer op. Luister en geniet. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? It ain't the melody, it ain't the music. There's something else that ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I?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 It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I? It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I.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 Meer dan de moeite waard je uit 2021. DC it's Swing. Um, Ice Cream is een heel bekend nummer van de, de Dutch Winkels. Maar toen ik dat zat te zoeken kwam ik deze tegen. De Memphis Blues. Mooi nummertje van de, eh, dit Swing College. En daar hoorde je de banjo. De banjo is natuurlijk met name een instrument in de jazz... wat veel door de Dixieland gebruikt werd. Maar er is wel één speler die heel bekend is, Bella Fleck. En daar sluit ik mee af.